Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP is dinsdag geweerd bij een evenement met president Trump in het Witte Huis. Reden was dat AP weigert om de Golf van Mexico voortaan Golf van Amerika te noemen. De hoofdredacteur van AP noemt de weigering van een van haar journalisten onacceptabel. Volgens haar is het een schending van het eerste amendement van de grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gegarandeerd. Bij een grote politieactie tegen de maffia op Sicilië zijn meer dan 180 mensen opgepakt. Volgens de Italiaanse politie zit er ook een aantal maffia-kopstukken bij... die eerder waren vrijgekomen uit de gevangenis. Het doel van de actie was om te voorkomen dat de verschillende clans van de Cosa Nostra... tot een nieuwe samenwerking zouden komen. Het was een van de grootste operaties tegen de maffia op Sicilië in jaren. Er waren meer dan 1200 agenten bij betrokken. Milieudefensie stapt naar de Hoge Raad in de zaak tegen Shell. Ze willen het bedrijf dwingen om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. In mei 2021 ging de rechtbank in Den Haag met die eis mee... maar het gerechtshof in Den Haag vernietigde het besluit afgelopen november. Het hof vond wel dat bedrijven als Shell zich moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan... maar wilde daar geen percentage aan koppelen. De Hoge Raad gaat nu beoordelen of het recht goed is toegepast. Vier ministeries waren op voorhand kritisch over de komst van Indonesische verpleegkundigen naar Hogeschool Avans. Uit documenten blijkt dat ministeries zorgen hadden over uitbuiting... en dat ze erop wezen dat Indonesië het zorgpersoneel zelf nodig had. De studenten uit Indonesië volgden een leerwerktraject. Ze moesten lange dagen maken waarvoor ze niet volledig werden betaald. Het weer. In het westen valt wat regen, in het noorden sneeuw.